Dat zegt de directeur van verzekeraar DSW. Verzekeraars krijgen op twee manieren geld, via de premies en via het zorgverzekeringsfonds. En na allerlei herberekeningen over 2016 blijkt dat de zorgverzekeraars 400 miljoen minder uit het fonds krijgen dan gedacht. De stroomvoorziening in Europa loopt gevaar door een beveiligingslek in zonnepanelen. Een beveiligingsbedrijf waarschuwt in de Volkskrant dat de omvormers makkelijk gehackt kunnen worden. Dat zijn de kastjes die de opgewekte elektriciteit terugleveren aan het stroomnet. Via de kastjes kunnen hackers de zonnepanelen op afstand uitzetten. Als dat bij alle panelen tegelijk gebeurt, verliest Europa in één klap de stroomvoorziening van miljoenen huishoudens. En daarbij kan ook het elektriciteitsnet in onbalans raken, waardoor de stroom helemaal uitvalt. De Russische oppositieleider Navalny is veroordeeld tot een geldboete van 4000 euro voor het organiseren van een demonstratie. Volgens de rechter in Moskou was de demonstratie van vorige maand illegaal. Navalny houdt vol dat er helemaal geen officiële toestemming nodig was voor de betoging. Het werd de grootste demonstratie in jaren tegen president Poetin. In tien jaar tijd is de aardbeienproductie in Nederland bijna met de helft gestegen. In 2006 werd er bijna 40 miljoen kilo geproduceerd. In 2016 was het tegen de 60 miljoen, dat meldt het CBS. Het aantal aardbeientelers is juist fors afgenomen, maar per bedrijf wordt er dus nu veel meer aardbeien geproduceerd. Dat komt onder meer doordat er vaker in kassen wordt geteeld, waardoor de opbrengst per plant hoger wordt.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 The bass pocket is tight. They call it jazz man. The trumpet's blinding the lights. They shake it down, down, down like fire in a hole. That's the way they do it. That's the way they roll. Goedemorgen luisteraars. Welkom bij twee uur lang ZFM Jazz. We gaan van eh, start, zoals u gemerkt heeft, met een vocaaltje van Beth Hart. Ze zingt niet zo hard, dus dat valt allemaal mee. We beginnen rustig aan. zei het al, zangeres Beth Hart was dit. En eh, het nummer heette The Jazz Man. Ja, omdat ik het zo'n leuk melodietje vind. Omdat ik er helemaal vrolijk van word. En omdat ik dat graag met u wil delen... gaan we verder met een nummer van Van McCoy. Nou, voor sommigen, als ik die naam roep... dan weten ze meteen wat er aan de hand is. Dan doen we de hassel. big band van eh, Van McCoy was dit met uh, eh, Doe de Hassel. Eh, ik heb ook nog een killer bee meegenomen. En dat is een, een, een bij die je dan aanvalt. Maar hij, hij doodt niet echt hoor. Het is echt een... Uh, hij doodt de tijd, zeg maar, hè, die bij. En dat doet hij op het orgel van Rob Mostert. En Rob Mostert is een uitstekende Hammond-organist. Maar dat geldt ook voor onze Zandvoortse Anita Duif. En ik hoop dat ze meeluistert. Want Anita, deze is speciaal voor jou. De Killer Bee, Rob Mostert. was met echt een killer bee, Rob Mostert was dat met zijn Hammond Orgel. U kent natuurlijk Jimmy Smith, heel bekend eh, met jazzy en eh, muziek op het, eh, op het Hammond Orgel. En, maar Rob Mostert, hij leerde het geheim van de Smith. En dat is duidelijk te horen, want hij heeft een geweldige band... met zijn Hammond Orgel en medemuzikanten vormt hij een zwingend combo, om het zo maar eens te zeggen. En ik draai het speciaal voor Anita Duif. Ja, een beetje, beetje vies weer de afgelopen week. Hoop regen en zo, narigheid. Eh, niet zo leuk voor de strandexploitanten eh, hier in Zandvoort. Niet zo leuk voor de mensen die graag bruin willen worden. Maar ik hoop dat de koffie bruin staat. Vanmorgen voor u. En dat u eens even lekker onderuit gaat zitten. En dan zorg ik ook nog dat de wind gaat liggen. Want er staat een beetje veel wind. Morgen minder trouwens, hoor ik net op nieuws. Maar ik zorg vandaag dat de wind eh, zich een beetje terugtrekt. En dan heb ik hulp van Joni Mitchell. Stormy Weather. Prachtig nummer. together keeps raining all of the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Just can't get my poor old self together. I'm weary all the time, all the time. So weary all of the time when he went away. The blues stepped up and met me If he's gone to stay That old rocking chair's gonna get me Every night I pray That the Lord above will let me I can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining. Oh. Ja, ook zo'n eh, oud jazz, of een oude jazz klassieker zo moet ik het zeggen. Eh, Stormy Weather van Joni Mitchell. Eh, ik heb vakantie, luisteraars. Ja, zou ik niet zeggen. Ik zit natuurlijk nou maar helemaal in zweet te werken bij de radio. Maar ik heb vakantie. En tijdens die vakantie heb ik altijd mijn, mijn downzone Leroy heb ik, zeg maar bij me thuis. En morgen, ja, morgen, dan gaan we vliegen met elkaar. Zullen zeggen, ja, duiven vliegen altijd. Nee, maar gaan we gaan echt vliegen met een vliegtuigje in Lelystad. Kennis heeft zijn vliegbrevet. En die, eh, die heeft ons uitgenodigd om eh, ja, morgen eventjes boven Bloemendaal eh, te hangen met het vliegtuigje. En dan kan ik ook nog een paar luchtfoto's maken van Bloemendaal. Dus dat is allemaal meegenomen. En ik wil u uitnodigen, luisteraars. Echt waar, dat meen ik echt. Ik wil u gaan uitnodigen om samen met mij, dat, alvast een klein beetje te gaan beleven. Nou, dan zou je zeggen van nou, duif, hoe doe je dat? Nou, dat doen we gewoon met... Michael Bublé. Die kent u allemaal. En die zingt op zijn eigen voortreffelijke wijze... zingt hij natuurlijk Come Fly With Me. Nou, moet ik hem nog eerst nog even opzoeken. Ik had hem klaarstaan, maar hij is weer weggeschoten. Verdorie, Michael, waar zit je? Even speuren. Michael Jackson, die is het niet. Nou, dat is, eh, dat is raar. Michael Bublé, Come Fly... Ja, hier zit hij. Daar komt hij. Als het goed is. doodse stilte. Michael is, er, is zich kennelijk aan het voorbereiden. Nou, dat is hem nou weer niet. Fly me to the moon. Nou, is ook goed. Let me play <laughs> Een uitstapje. Fly me to the moon is ook goed hoor, Michael.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 Ja, voordat u mij helemaal uh, eh, gaat afschieten. <laughs> is natuurlijk niet Michael Bublé, maar Frank Sinatra. Hè, Fly Me to the Moon zit ik nog met mijn mond vol te praten ook. Ja, ik moet even de inwendige mens even versterken, luisteraars. Dat is af en toe ook nodig. Anders valt duif van zijn kurk hier in de studio... en dan heb je helemaal geen muziek meer. Dat moet je ook niet hebben natuurlijk. Eens even kijken wat ik allemaal nog meer voor u verzameld had eh, vanmorgen. Jazz a go go. En dat wordt gezongen door Frans Gal. En Frans Gal kent u natuurlijk van Poupée de Sier, Poupée de Sol. Maar ze zingt ook jazzy. Ja, zo waar. Frans Gal. Je sais ce qu'il nous faut, c'est du jazz à gogo. Tous ceux qui l'aiment bien et moi qui l'aime bien, on va chanter. een popzangeresje. Poupée de Sier, Poupée de Sol, ik zei het net al, een Ella, Ella. Allemaal van die eh, moderne, of wel moderne, eigenlijk ouderwetse popliedjes uit, eh, uit de jaren 70, meen ik ongeveer. En nu ook een, uh, een jazzy stukje. Ja, ze zingt ook jazz, zegt ze, alleen als ik zwaar getafeld heb. Nou, daar houden we het dan maar op. we gaan naar de gebakken banaan en dat doen we met Dexter Gordon, Fried Bananas. Ja, saxofonist Dexter Gordon was dat. Eh, mooi hoor. Het koperwerk en dan allemaal eh, syncopisch gespeeld. En dan ook nog tegelijk. <laughs> Ja, dus uh, geef het je maar te doen. Maar we hebben ervan kunnen genieten. Het orkest van Dexter Gordon. We gaan verder met een nummer van Henk Mobley. Voor mij onbekend. voor u misschien ook nog. Maar dat gaat veranderen de komende minuten. Remember. Mobley was dat met zijn band. En eh, ja, ik vind het heerlijk hoor, als een bassist allemaal kwartnootjes speelt. Hè. Boem, boem, boem, boem, boem, Gaat lekker swingen dan. En eh, kwartnootjes voor de leek, ja, het zijn gewoon nootjes op de tel. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Af en toe een zestiende nootje tussendoor. Boem, boem, boem. Maar tijdens de solo mag zo'n bassist natuurlijk uitpakken. Maar als hij gewoon lekker een nummer speelt... Eh, als het nummer begeleid moet worden... dan brengt het een bijzondere zwing erin. En daar hou ik van. Dan weet u het ook vast. We gaan weer heel wat anders draaien nu. Want ja, anders dan zou maar hetzelfde horen. Dat is niet de bedoeling. Herb Albert met Crawfish. En dan heeft u meteen een bossa te pakken. En u waant zich meteen een beetje in de tropen, hè? Nee, niet in het Tropenmuseum, in de tropen. Sir Herb Albert en zijn Tijuana Brass. Ja, vroeger als mijn collega, mijn muzikale collega Ruud Jansen... verkering had, dan schreef hij altijd briefjes naar zijn liefje. En dan zei hij altijd, I'm gonna sit right down and write myself the letter. Ja, meestal kreeg hij geen brieven terug. En dan ging hij zijn eigen maar een briefje eh, schrijven. En dan, klonk het van, I'm gonna sit right down and write myself a letter. Nou, dat deed eh, Fats Smaller ook, luister maar. Happy, A lot of kisses on the bottom. I'll be glad I got them. I'm gonna smile and say, I hope you're feeling better. And with love the way you do. I'm gonna sit right down and write myself a letter and make believe it came from you. I'm gonna sit right down and write myself the letter. leuk, hè? I'm gonna sit, right down and write myself a letter. We gaan eh, alweer heel rap naar de klok van 11 uur, zie ik op mijn klokje. Dus ik, moet, eh, ik kan nog een paar eh, nummers voor u draaien. Maar ik blijf tot 12 uur heerlijke muziek voor u verzorgen. Dus blijf luisteren naar ZFM Yes, zou ik zeggen. We gaan naar Cantaloupe Island. En dat doen we met Herbie Hancock. Cantaloupe Island. Dat was eh, de band van Herbie Hancock. Eén laatste nummertje nog voor het nieuws eh, dadelijk weer voorbij komt. En dan eh, straks na 11 uur kom ik nog een volle uur bij u terug met ZFM Jazz. Palenka en Marco Bublé, Pennies from Heaven. Every time it rains, it rains pennies from heaven.